Goedemiddag. Goedemiddag. vrouwke. uh, eh, eh, informeert, dat is heel wat informatie aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeke. En waarover gaan we het vandaag allemaal hebben? Wel, ik heb verschillende puntjes voorbereid. Ehm, te beginnen bij een expo in Ruppelmonde. de Kunstendag voor Kinderen 2023. Een testmoment met de elektrische deelwagen. ernstig verkeershinder in de Kruibekenstraat. Een infosessie Waasland nieuwe bovenlokale cultuursubsidies. En een revee in Basel. Dat is een hele boterham. En verder is er natuurlijk ook heel wat muziek.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 Want daar is het een drie uur durende concert met als titel Bach op zijn best. Dus volgende week zondag in de Sint-Peterskerk in Basel. Maar de mensen die dat organiseren, Johan Arnold en nog wat mensen, die komen straks tussen 2 en 4 uur in het programma Kruijbeke Leeft. Vrouwke. Ja, je hebt eh, al een eerste item? Ja, klopt. Ehm, ik ga het hebben over de expo in Rupelmonde, Tales of the Unwanted, door Isabelle Dubois. Ehm, ik heb eigenlijk een heel goede tip voor als je iets niet weet wat te doen in het weekend. Dan kan je daar vanaf vandaag naartoe, want de expo opent vanaf vandaag, door Isabelle Dubois. Ze maakt eigenlijk tekeningen en schilderijen door inspiratie te halen uit de natuur. Haar focus ligt vooral op onkruid of ongewenste planten en iedere print vertelt dus een verhaal over de eigenschap van die plant. En op maandag 16 oktober geeft Isabel trouwens ook een workshop lino snijden, maar die is helaas al ondertussen volledig volzet. Je kan wel haar werk gaan bekijken vanaf vandaag tot 25 oktober in het Stadhuis in Ruppelmonde. De expo is trouwens ook volledig gratis. Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives.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 Dit is al een heel klein stukje, maar een beetje modern gemaakt Bach. Dus volgende week toch nog even reclame maken. Bach op zijn best in de Sint-Pieterskerk in Basel. En Frauke, eh, ik dacht dat er ook een eh, gast kwam vandaag. Ja, inderdaad. Nikki Niet zomaar een gast, maar de voorzitter van de Culturele Raad van Kruijbeke. Ja, inderdaad. Nikki, en die komt heel veel vertellen. Alles wat u moet weten over uh, smak. Nee, nee, niet over smak, sorry. Over, ja, toch over Jawel, smak. smak. Ja, een groot cultureel, uh, cultureel evenement festival. volgend ja. jaar in uh, eh, Kruijbeke, hè? zo is dat. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body, top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. Mm -mm. I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me. cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight in chocolate and ice cream. Maybe I buy and don't think before I speak. Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. And I love who I want to love, cause this love is gender free. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I wanna. Love every single part of my body, top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. No, I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me. that's perfect to me. that's perfect to me. Sometimes I wake up late and don't even brush my teeth. Ugh with leftover mac and cheese. You know I get depressed. Are you impressed with my honesty? Still, I wear what I wanna, cause I'm cool with what's underneath. Mm. I wanna kiss someone that I'll never see again. I wanna go somewhere and go there with all my friends. I wanna take my family to go and see Eminem. Cause my sister's been in love with him since like we were 10. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body, top to the bottom.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 So wake me dus al iets over half eh, 1 hier op eh, Radio Barbier. En voor de mensen die luisteren op FM is het nu even niet, maar u kan wel gewoon afstemmen op radiobarbier.be. En dan hoort u ons in prima kwaliteit, zo is dat hè. Frauke, ondertussen is hier al ook eh, mooi volk binnengekomen in de studio. En wie of wat, waar gaat het over? Nikki. Zij gaat het straks hebben over het Groot Cultureel Festival SMAK. Maar daar gaan we het straks over hebben. Inderdaad. Nu heb ik een item voorbereid Ehm, want op zondag 19 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen. Over heel Vlaanderen worden kinderen die dag ondergedompeld in de wereld van de professionele kunsten. En hier in Kruibeke wordt er ook van alles georganiseerd. Zo kunnen kleine creatievelingen een voormiddag meedraaien in het atelier van een echte kunstenaar. Ze leren dan de eerste kneepjes van het vak en mogen daarna hun eigen werkje mee naar huis nemen. Zo zijn er dus workshops op verschillende locaties en kan je leren schilderen, je kan een workshop steenkappen meedoen. In het kasteel van Wissekerken kan je een cursus grafisch ontwerp doen. En er is ook een workshop textiel in Kruibeken en fotografie in Basel. Heel wat te beleven dus. If I could count the stupid things I do for you or just for a it to a million just to realize it was all just a chase. die aan tafel zitten, smakelijk eten. U luistert nog steeds naar Radio Barbier uit Ambachtstraat in Kruijbeke. U kan ons ook altijd een bezoekje komen brengen, dat eh, kan natuurlijk. En iets drinken, waarom niet, in vrouwke? Ja, klopt. Bij ons in de studio Nikki, de voorzitter van de Cultuurraad in Kruijbeke. Dat is een hele titel, hè? Ja, dat is een hele titel. Dag, Leo en Ja. Ja, oké, nu ben ik er. En dat dag, is Dag Leo en dag Vrouwtje. Goedemiddag, Goedemiddag, hallo. Nikki, we hebben jou uitgenodigd om eh, het een en het ander te komen vertellen over smak. Hè? Over smak, ja. Weet je wat dat voor staat, Leo? Wel, ik ga het even proberen. Hè. Ja. Smoorverliefd al Kruibeeks talent cultuurtalent Kruibeken of zoiets. zoiets. Smoor verliefd op al dat cultureel ah. talent van Kruibeken. Dat is een hele, dat, eh, is een hele boterham. Dat is een hele boterham, ja. En eh, wat moet ik, of wat moeten wij ons daarbij voorstellen bij De planning is eigenlijk ehm, een groot cultureel festival op touw te zetten, op getouw te zetten. Volgend jaar gaat dat plaatsvinden, dat festival, van 20 tot 22 september. Wat is de bedoeling eigenlijk? Om al het lokaal talent van Kruibeke, dus alle mensen van Ruppelmonde, Basel en Kruibeken, om die letterlijk en figuurlijk een podium te geven. Dus eigenlijk een forum te bieden om te zeggen van kijk, al wat jullie in huis hebben, toon het eens, kom uit de kast bij wijze van spreken. wij, geven, wij geven jullie een podium, dus wij zorgen samen met de cultuurdienst van Kruibeke voor alle logistieke ondersteuning. Dus wij zorgen voor eh, de tenten, voor de tafels, de stoelen, de podia zelf. Dus wij willen eigenlijk een podium voorzien in de drie deelgemeenten Een heel groot podium in Basel, in Ruppelmonde en in Kruibeke. Dus dat mensen zich zeker niet achtergesteld moeten voelen van het is weer al daar of het is weer al daar. Nee, nee, nee. Iedereen op hetzelfde niveau, iedereen op een hoger niveau tillen door al dat culturele talent ja, eh, een kans te geven om zich te tonen. Want je zat ervan verschieten, Leo en je hoeveel talent dat wij hier in huis hebben. Het is niet altijd te zien, maar dat gaat op dat moment ja, er gigantisch uitspringen. Dus iedereen die iets te maken heeft met eh, cultuur, muziek, voordracht, eh, schilderkunst, beeldhouwkunst, ja, noem, maar op, ja, alles... noem maar op. Noem maar op. Alles wat eh, met cultuur te maken heeft of enigszins creatief is of... iemand die gedichten kan voordragen, iemand die kan schilderen, iemand die kan verhalen vertellen of schrijven. Ehm, ja, toneelkunsten, dansers zelfs. Dus, dus het is dus Heel, heel, ruim. heel Ja. Cultuur is ook heel ruim. Het moeten wel inwoners zijn van Kruijbeek. Sowieso. Het is de bedoeling dat we lokaal talent gaan eigenlijk eh, motiveren om zich te tonen en om er buiten te komen. Ehm, dus het is niet de bedoeling dat we ja, eh, mensen van buiten onze eh, gemeentegrenzen gaan aantrekken. Voor één keer niet. Dus het evenement heeft plaats volgend jaar van 20 tot 22 september. Ja. En de voorbereidingen starten nu al. Ik geloof dat er nu maandag al, een Maandag is er een grote info-startvergadering in de brouwerij van Kruijbeke. Dus dat is eh, de zaal aan het gemeentehuis van Kruijbeke. Eh, nu maandag om 8 uur. Dus iedereen welkom. Het is niet met voorinschrijvingen of wat dan ook, want die vraag heb ik ook al gekregen. Eh, maar iedereen die zich geroepen voelt en zegt van kijk, ik wil ehm, ja, een, handje toesteken. Al is het gewoon om eventueel mee te brainstormen of iemand die zegt ja, ik heb wel een idee om dit of dat te organiseren. Iedereen welkom uh, muziekbands, eh, de solozangers, eh, iemand die gitaar speelt, blokfluit, noem maar op. Iedereen is welkom. En mensen die niet kunnen komen nu maandag, waar kunnen die dan terecht voor info? Die kunnen zich altijd melden bij mij. Dat kan eventueel via ehm, Messenger, via Facebook van de, de Cultuurraad of via mailadres. Dat is mijn naam, Van Nikki alles in skynet.be. Of via Instagram Cultuurraad of wat dan ook. Allee, ze zullen mij wel weten te vinden, denk ik. En, ja, en wat is de rol van eh, Radio Barbier in eh, dit gebeuren? Wel, het is eigenlijk de bedoeling, we laten het, hè, want je zegt nu Radio Barbier, maar het is eigenlijk de bedoeling dat wij het podium aanbieden en dat eigenlijk elke vereniging of elke band of elke solist of wat dan ook, dat die het zelf gaan invullen. Ah, dus dat die zelf met ideeën afkomen en zeggen van kijk, wij hebben een idee, we gaan bijvoorbeeld, kijk nu bijvoorbeeld, gelijk daar gezegd, Radio Barbier, oké, in Kruibeken op het podium, eh, wij kunnen alles in elkaar praten, hè? alles in elkaar breien. Dus dat wij zorgen met Barbier voor ehm, ja, eh, ook een stuk logistieke ondersteuning en zeggen we gaan mensen interviewen die iets met cultuur te maken hebben. Of we geven eh, de zangers een kans op podium om zich ehm, te tonen en te laten horen. Ehm, ja, dat kan, dat kan zeer ruim gaan. Ja. Mm Maar het is de bedoeling effectief om de mensen zelf de kans te geven om eh, ja, met ideeën af te komen. Wij gaan dan niet... Wij geven eigenlijk het, het, het raam, bij wijze van spreken. Hè, maar het de moet, invulling moet, de invulling moet gebeuren van eh, de mensen, de muzikanten, de culturele talenten zelf. Of van verenigingen. Hè. Want bijvoorbeeld Davidsfonds heb ik al gehoord. Die zeggen, we zouden graag een fietstocht organiseren door de drie gemeenten tijdens dat weekend. Waarbij dat we dan mensen mee op sleeptouw nemen om de verschillende exposities bijvoorbeeld te gaan bezoeken. Hè, want tentoonstellingen gaan er ook zijn op de drie gemeentes. Ehm, om dan de fietstocht te organiseren van het een naar het ander. Verenigingen kunnen ook bijvoorbeeld ehm, iets, ehm, iets lekker maken. Hè? Dus ik denk bijvoorbeeld aan een lekker gebakje en dat noemde dan de Bazelse bultjes of zo bijvoorbeeld. Hè? Hm. Of de, de speculatiemannen van, van Rappelmonde. Daar, kunnen, daar kunnen ook wel iets mee doen. Dus dat kan ook. Hè? Dus, maar ja, de ideeën zouden eigenlijk van, de mensen zelf, van de mensen zelf moeten komen. De hm. verenigingen en de. Ah, ja. Maar jullie zorgen dan allemaal voor de logistieke steun? De logistieke gemeente, steun. En, ja, ja. en het, eh, we, zoeken eigenlijk, we zijn op zoek naar de puzzelstukken. En we gaan eigenlijk de cultuurraad en de cultuurdienst gaan allemaal die puzzelstukken proberen samen te leggen om dan één grote, mooie puzzel te vormen. En die gaat dan te, zien en te horen zijn tijdens dat weekend. Hebben jullie enig idee hoeveel deelnemers of eh, groepen of mensen daar zullen aan deelnemen? Wel, er is er zit hier veel ongekend talent ja, op Kruijbeekse bodem. ja, Dus ik hoop dat we die hiermee kunnen wakker schudden en dat we die ook aantrekken. Eh, ik denk als we ze allemaal op een rijtje zouden zetten, dat je een gigantische lange file krijgt. Eh, en ik hoop maandagavond op die infovergadering, de startvergadering al heel veel volk te zien. Dus bij deze, iedereen wordt dan verwacht nu maandag om 8 uur? Om 8 uur in de brouwerij. In de brouwerij. Ja. Ik eh, zal proberen er ook bij te zijn, Nicky. Ja, is goed, welkom. En Frauke, is dat ook iets voor jou niet? Eh, een, een, gedichtje voordragen of zo? Oh, poëzie is nu niet echt aan mij besteed eigenlijk. Of jij speelt saxofoon. Ja. Dat mag ook, hè? Muziek. Ja, voilà. Ze kan bijvoorbeeld op het podium van Radio Barbier kan ze saxofoon komen spelen, terwijl dat ze dan nog ja, tussenin wat interviews afneemt, gelijk dat je nu ja. doet. Hè? <laughs> Hoe doe je dat schitterend vrouwtje? Dus, eh, Dat is ook een talent, hè? Zeker en vast. Ja. Misschien straks nog even verder banden. Ja, prima. eerst wat muziek van Coldplay. After 20 years of boredom, for trying to change the system from within, I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty had our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan then we take Berlin. the monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. bijna 1 uur op Radio Barbier. Een man-eater, wat dat ook mogen betekenen, een man-eater. Weet iemand van jullie wat dat zou kunnen betekenen? Ja, Leo, en jij weet dat ook. <laughs> Oké. Dat is ook lang geleden, dit eh, instrumentaal nummertje uit eh, de serie in de tijd Miami's Team, of Miami, met eh, de Crockett. Ja, ja, Miami Vice. Miami Vice, die twee, ja. die twee knappe gasten. Ja, ja, ja. Janneke, je zit hier bij ons om nog wat uitleg te komen geven over eh, volgend jaar het grote evenement SMAK. Hè? Ja, inderdaad. Van 20 tot 22 september 24. Dus dat is nog een jaar wachten eigenlijk op dat festival. Maar we gaan dat jaar wel nodig hebben, denk ik, om alle puzzelstukken bijeen te leggen. Als er mensen zijn die bijvoorbeeld ook een workshop zouden willen organiseren, want we hebben ook de vraag gekregen van ja, maar bijvoorbeeld met mensen die in het rusthuis zitten, kunnen we daar iets mee doen? Dat is nogal moeilijk. Dat kan, want eh, ze kunnen bijvoorbeeld, eh, mensen die wat creatief zijn, zouden een workshop kunnen organiseren in het rusthuis met die mensen. En dan daar bijvoorbeeld ehm, een installatie van maken, die dan kan getoond worden tijdens dat weekend. Dus het is de bedoeling van ook expositieruimtes te voorzien in de drie gemeenten, zowel in Basel, Ruppelbonden als in Kruibeken. zowel binnen als buiten, want we moeten ons natuurlijk wat voorzien op het weer. We weten niet of dat gaat regenen of gaat dooien of gaat sneeuwen of eh, weet ik wat. Dus ze wat wachten. Ehm, maar we gaan expositieruimtes binnen en buiten voorzien. Dus mensen die nu al de workshop willen organiseren, ik zou zeggen, ga aan de slag. En ehm, ja, presenteer iets mooi. Laat het ons weten dat je zegt van kijk, we willen een installatie voorzien. Dus dat is iets waar je eigenlijk heel het jaar aan zou kunnen werken. Kan ook met kinderen bijvoorbeeld. Want we denken eraan om ehm, de straten eh, gedurende dat weekend of de weken ervoor eigenlijk al, ter aankondiging van het cultureel festival, eigenlijk te versieren met vlaggetjes. Dus eigenlijk door de drie gemeentes. En die vlaggetjes zouden ook kunnen gemaakt worden door leerlingen van de scholen. zouden kunnen ingekleurd worden, getekend, geknutseld worden. Dus dat we een malke voorzien van zo'n vlagje. En dat dat een beetje uniform qua vorm is, maar dat dat eigenlijk, ja, eh, dat de kinderen gedurende dat weekend ook hun vlaggetjes overal kunnen zien hangen. Dus ja, eigenlijk iedereen kan deelnemen aan het festival. Je van, speciaal, jong, van jong tot oud eigenlijk. Van jong tot oud. Je moet speciaal een podiumtalent hebben om te kunnen deelnemen aan SMAC. Mm En hoe gaan jullie nu concreet werken? Dus nu maandag is er de eerste vergadering. vergadering, klopt. Gaan jullie kijken of er genoeg interesse is? Ja, ehm, we hopen dat er heel veel volk op afkomt. Eh, en dan zouden wij in één keer willen werken met, uh, indien mogelijk, met werkgroepen. Dus we zouden een eh, vier à vijftal werkgroepen willen, indelen. Dus volgens de drie gemeentes. Dus mensen die zeggen, oké, ik woon in Basel. Ik wil zeker iets in mijn gemeente doen. Hetzelfde voor Ruppelmonden en Kruijbeke. Dus zitten we zo, sowieso al met de drie eh, werkgroepen per deelgemeente. Dan een werkgroep voor vrijdag, want daar heb ik nog niets over gezegd. Maar vrijdag zouden we een eh, grote stoet willen organiseren. Een parade die eigenlijk het festival inluidt of inleidt. En eh, dat zou dan eventueel kunnen starten in Ruppelmonde met de reuzen. De reuzen kunnen natuurlijk niet gaan de weg te voet afleggen van Ruppelmonde naar eh, het Veer in Kruibeke. Maar ze kunnen daar wel de start geven, officieel gedeelte ook, eventueel met een burgemeester en noem maar op. Eh, het lintje doorknippen. De reuzen starten de stoet en dan kunnen de reuzen een erehaag vormen. Dan gaat de rest van de stoet verder richting dan Basel-Ruppelmonde. Ik denk dat heel plezant ook is voor de mensen die dan ja, aan de straat kunnen kijken naar de parade die passeert. Eh, plezant voor de mensen die staan te kijken en plezant voor degenen die deelnemen ook natuurlijk. Dat kan bij mhm. muziek, bij van alles ook weer zijn. Hè. Toneelstukjes op een, een podiumwagen, een, een, bloemenpraalwagen kan dat zijn. Ik denk aan de carnavalsverenigingen, de tractorenstoet van Met Kerst kan ook deelnemen. Dan misschien niet met kerstmannetjes en vrouwtjes, maar misschien met andere figuren. Eh, de Miles of Love van vroeger. Misschien dat die eens eh, aan een revival denken. Dus zo zouden we de, het festival willen hoe, inluiden met een, eh, een grote stoep. Ja, hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen om dat te doen? Of van wie komt dat idee? Ja, eigenlijk... Um, ik speelde met dat idee ehm, om eigenlijk ja, voor een eventuele fusie... Ik denk dat die er wel zit aan te komen. Ja, ik er niet te veel eh, politieke dingen aan hangen... Eh, maar voor een eventuele fusie zouden we toch moeten kunnen tonen van kijk naar de omliggende gemeentes. Hè, wie dat, dat ook mogen zijn waar we mee gaan fusioneren. Om te zeggen van kijk, wij hebben ook heel wat cultureel talent ehm, in huis. En we willen dat tonen. En we willen er op die manier een smak opgeven en aangeven dat we zeggen van kijk, een stempel drukken, want je ziet, het logo hebben we misschien ook al gezien, dus dat zijn de, de stempelafdruk, de lippen, een afdruk van oké, we zetten niet onze stempel. We geven ook een, een kus, smoren verliefd op al dat talent. Hè. Dus we willen het vrolijk zien. We willen ook geen afscheid nemen van Kruijbeke. Dat doen we niet, want we blijven bestaan. Eh, maar we willen wel een, een gebaar tonen van, kijk, een beetje van verbinding ook. Eh, we zien dat niet als iets negatief. Ehm, ja, we willen tonen wat we in huis hebben. Dat vooral. Hè? Want de omliggende gemeenten, ik denk nu bijvoorbeeld aan Beveren, die hebben ja, grote podia, grote organisaties gelijk Beveren Buiten of Beveren Verbind, eh, ja, die, die halen de grote sterren, gelijk Natalia dan op het podium of Bart Peters en noem maar op ja, wij denken dat we het ook kunnen met het talent van eigen mhm. bodem. Ik denk dat we zullen verschieten hoeveel talent hier eigenlijk ah, aanwezig is. Ik, en denk het ook. nog niet naar boven is gekomen. en dan gaan we dat zien in volgend jaar tussen 20 en 22 september. Ja, ja. en we zouden iedereen willen uitnodigen, zowel van, uh, ja, uiteraard van binnen Kruibeke, Basel, Ruppelmonde, maar ook daarbuiten, omliggende gemeenten en steden, gelijk Sint-Niklaas, Op Temse, uh, eh, Beverdes, Wijnrecht, noem maar op, en misschien nog verder, om dan eens naar Kruibeken en al dat talent te komen kijken. Dat is eigenlijk de inzet. En eh, ga je dan eieren naar de arme klaren brengen voor goed weer? Ja, want dat is toch ook een belangrijke vraag. Ah, wel, dat wou ik eigenlijk aan jou vragen <laughs> om dat te doen. Nee, dank u wel. Uh, Niki, ik wens eh, de organisatie heel veel succes. En nog eens mensen, die interesse hebben, nu maandag om 8 uur in de brouwerij in Kruijbeek. Iedereen welkom. Iedereen welkom. Dank u wel. Dank u.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 Ja. Inderdaad, ik heb nog enkele items op de planning staan. En nu ga ik het hebben over eh, het testmoment van een elektrische deelwagen. Op zaterdag 14 oktober kan je tijdens de jaarmarkt van Ruppelmonde een gratis testmoment met een elektrische deelwagen meemaken. We hebben ondertussen al enkele deelwagens in Kruibeke die je kan gebruiken. En vanaf 14 oktober komt er dus ook eentje op een vaste plaats in Ruppelmonde aan de kerk te staan. Omdat heel wat mensen nog niet zo goed weten hoe zo'n elektrische wagen werkt, wordt er dus een gratis testmoment georganiseerd. Ehm, je krijgt een praktische uitleg bij de deelauto en een antwoord op al je, je vragen. En daarna krijg je ook de kans om een testritje te maken met zo'n deelwagen. Als je graag wilt deelnemen aan zo'n testmoment, kan je dus vooraf inschrijven via interwaas.be of je kan ook gewoon langskomen tussen 3 uur en 4 uur op het Mercatorplein in Ruppelmonde. En dat is volgende week? Ja, inderdaad. Ja. Interessant wel, hè? Goed, inderdaad. Volgende nummer dat je hebt gekozen, vrouwke, is er eentje van Annie Lennox of van de Eurythmics. Hè? En deze, zeg maar? Sweet Dreams. Sweet Dreams are made Radio Barbier. En dat was eh, muziek van eh, een paar jaar geleden toch al. Deze plaat gekozen door uh, Frauke van de Eurythmics en Sweet Dreams. En deze dame is dit jaar ons ontvallen. Bea van der Maat met haar groep Wontonton, 62 jaar, veel te jong.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 Als jij me geen waardering geeft, dan houd de liefde Oh ja, dan houd de liefde laat ik los. Ik laat ze los. Schat, dan laat ik los. En de minuten daarna de radio los. Maar hier zijn we dan in Kruijbeke geïnformeerd En uh, Frauke die heeft ja, een beetje wat ja, minder goed nieuws eigenlijk voor de wegenwerken. Want eh, dat wordt een hoop miserie, denk ik. Hè? Vanaf inderdaad. 9, eh, dat is maandag al. Oei. Ja. Maandag, inderdaad. Zeg maar. Er worden dringende herstellingswerken uitgevoerd aan de riolering in het centrum van Basel. En daarom eh, is er tijdelijk een enkel richtingsverkeer in de Kruiwekenstraat tussen de Dorpstraat en de Pastoorpunkstraat. En dat gaat in vanaf 9 oktober, dus maandag, tot en met 30 oktober, drie weken lang dus eigenlijk. Um, verkeer dat richting Kruibeek kan ongehinderd blijven rijden. Die rijstrook blijft gewoon open, dus dat is geen probleem. Maar verkeer richting Temse moet een hele omleiding volgen via de Oude Kruibekenstraat, Barbierstraat en Kerkstraat. En in deze straten geldt enkele richting. Handelaars, het Sint Joris Instituut en het woonzorgcentrum Wissekerken blijven wel bereikbaar via de Kruibekenstraat. De omleiding geldt niet voor fietsers. Ja, dat werd wel een beetje tijd, want eh, die wegenwerken die komen eigenlijk ja, een beetje al te laat, want daar zijn al putten in de baan.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 computer. tijd toch wel een uh, erg groot hit van Peter Schilling. Met deze Major Tom. Tussen 2 en 4 uur krijgt u dan eh, heel wat informatie over eh, Bach op zijn best. En dan komen er wat mensen praten over dit concert.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 I try to be like Grace Kelly. little Freddy. Mm, I've got an entity mind. hesitant Frauke, je hebt nog twee items in Kruijbeek geïnformeerd. Laat maar horen. Inderdaad, dit is de voorlaatste eigenlijk. Het gaat over een uh, infosessie over de nieuwe bovenlokale cultuursubsidies. Want in juni 2023 keurde de Vlaamse regering een nieuw subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. En op donderdag 16 november houdt Interwaas daarover een infosessie in Sint-Niklaas. Dus wil je graag een cultuurproject opstarten en kijk je over de grenzen van onze gemeente heen, dan kan je een subsidie aanvragen.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 En een eh, programma zoals dit, zonder informatie, is zoals een café zonder bieren. Inderdaad. <laughs> Laat me horen. Ja, op 1 november organiseert de gemeente Kruibeke een revee. Want eh, die heeft al enkele keren plaatsgevonden. In 2021 werd deze gehouden in Kruiweken. En daarna was Ruppelmonde aan de beurt. En nu komt die er dus in Basel. Wat kan je verwachten? Wel poëzie en troostrijke muziek van plaatselijke artiesten. Zo wil de gemeente op een artistieke manier een eerbetoon geven aan onze dierbare overledenen. De artiesten die zullen optreden zijn Daniel Nigri, Sven Lardon, Karl Lardon, Filip van der Roost, Edwig Cardoen, Alexander van Britsom, Harmonie Alvloeiende Groeiende en VZW De Sleutels. Please don't stop the music. altijd heerlijke muziek. Niet waar, vrouwke? De Rolling Stones. Was jij fan van de Beatles of van de Rolling Stones? Of van allebei? Oh, ik kan allebei wel eh, leuk vinden. Want dat is natuurlijk muziek van de jaren 60, eh, 70. Hey, Mick Jagger, ik geloof 80 jaar. Dus, en nog altijd, eh, nog altijd zeer actief, hè? Ja. Zowel in, met de muziek als met de vrouwen. Hè? Start me up was dat. 8 voor 2 uur hier bij Radio Barbier in Kruijbeek informeert. En we zijn beland bij het laatste item, vrouw Kea. Ja, inderdaad. Ik heb nog eentje extra gevonden. Want op zaterdag 21 oktober kan je naar een vertelfestival gaan, Wilder Eenhoorn. Dat is een festival voor klein en groot, waarbij ze verhalen gaan vertellen door vertellers van het Kruibeeks Vertelcollectief en gastvertellers. Wat er precies verteld gaat worden, dat is nog een beetje mysterieus, zodat je zelf kan ontdekken op het festival. Enkele vertellers waar je naar kan luisteren zijn meneer Zee, Rita Zonnebloem enzovoort. Inschrijven is verplicht en meer info kan je dus vinden op wildereenhoorn.be. En dat gaat door op zaterdag 21 oktober in, en rond de getijdenmolen in uh, eh, Redmond of Ruppelmonde. Hè. Wil horen, dat is eigenlijk, wil je een horen, hè? wil er horen. Ja. Goed gevonden, hè? Ja, heel goed. Een van de laatste platen in Kruijwijk geïnformeerd is een van de Zweedse dame die het Eurovisie gewonnen heeft dit jaar, Loreen. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. Cause this is not the end. Ja, aan alles komt een einde. En eh, als het leuk is, dan gaat het heel snel voorbij. Hè. Tijd is relatief, twee uur, zo voorbij. Frauke, eh, ik dank je voor eh, de meerwerking en voor je muziekkeuze.